Citydijkers met het NOS-journaal. Een aantal burgemeesters staat de geplande acties in musea en theaters de komende dag niet toe. Maar de cultuursector is vastbesloten, de actie gaat door. Onder de noemer Kapsalon Theater worden zo'n 70 theaters door het hele land voor één dag omgebouwd tot sportschool of kapsalon. Om te protesteren tegen de sluiting van de cultuursector. Burgemeesters van onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zeggen te gaan handhaven... omdat de acties plaatsvinden in een besloten publieke ruimte... die volgens de coronaregels nog niet open mag. De burgemeester van Hoorn staat de actie wel toe. Burgemeester Abu van Rotterdam wil onderzoeken of agenten uitgerust kunnen worden met een paintbalgeweer. Aanleiding zijn de rellen op de Koolsingel van eind vorig jaar. Toen werden hulpverleners bekogeld met stenen en vuurwerk. Met een geweer kunnen verdachten worden aangehouden zonder hen te doden of zwaar te verwonden. Justitieminister Yesilgus moet beslissen of de politie uitgerust wordt met het wapen. Burgemeester Abu Talib gaat het plan bij haar onder de aandacht brengen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben afgesproken vrijdag opnieuw in Genève met elkaar te spreken over de spanningen rond Oekraïne. Amerikaanse en Oekraïnse veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat Rusland een invasie in Oekraïne voorbereidt. Moskou ontkent dat en zegt dat het zelf wordt bedreigd. De eerste kwartfinalisten van de KNVB-beker zijn bekend. RKC Waalwijk, Vitesse en Go Ahead Eagles hebben zich geplaatst bij de laatste acht van het bekertoernooi. Morgen gaat de strijd om de KNVB-beker verder. Dan staan er drie wedstrijden gepland en donderdag volgen er nog twee. Het weer, vooral in het midden en zuiden, is het mistig. Lokaal valt ook nog wat motregen. In Limburg is het droog en kan het gaan vriezen.